Het is weer tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin. Om naar mijn baas te gaan. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn, het is zo fijn om hier met jou te zijn. Ik blijf in bed de hele dag. Want ik heb geen zin. Hij heeft geen zin. Om er nou nog uit te gaan. geen zin om op te staan. Ik heb geen zin.